Freddy van met het NOS-journaal. Bij een mislukte reddingspoging van de gewonde Franse journaliste Edith Bouvier in Syrië zijn enkele doden gevallen. Dat zegt de coördinator van het reddingsteam. De doden zijn leden van de Syrische oppositie. Bouvier is nog steeds in de belegerde Syrische stad Homs. Kort voor de mislukte reddingspoging kwamen al negen Syrische oppositieleden om toen ze de Française medicijnen kwamen brengen. Eerder vandaag meldde de Franse president ten onrechte dat de journalisten al veilig in Libanon was was. Een meerderheid in de Tweede Kamer geeft steun aan het tweede reddingspakket voor Griekenland ter waarde van 130 miljard euro. Behalve de coalitiepartijen VVD en CDA stemmen ook de PvdA, GroenLinks en D66 voor. Uit het debat moet nog blijken of de ChristenUnie ook voorstemt. Gisteren zijn eh, Duitsland en Frankrijk ook akkoord gegaan met het nieuwe steunpakket. Over de tweede lening van 130 miljard euro werd vorige week een akkoord bereikt in Brussel. De lening is cruciaal voor Griekenland om een faillissement af te wenden. Minister Opstelten van Veiligheid trekt 45 miljoen euro uit voor extra trainingen om de weerbaarheid van politiemensen te verhogen. Zo'n 40.000 politiemensen krijgen een mentale weerbaarheidstraining. Ook wordt posttraumatische stressstoornis juridisch erkend als een beroepsziekte. Korpsen gaan nu nog verschillend om met agenten met posttraumatische stoornissen. Volgens de minister kan het genezingsproces beter gaan als de agenten zich geen zorgen hoeven te maken over hoe hun werkgever omgaat met de ziekte. Feyenoord-spits Guillon Fernandes heeft van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel gekregen van vijf wedstrijden schorsing. In de wedstrijd tegen PSV zou Fernandes zijn, tegen, Fernandes en tegenstander Marcelo een kopstoot hebben gegeven. Voor de aanklager telde mee dat Fernandes in november ook al was geschorst na wangedrag. Hij mocht toen zes wedstrijden niet meedoen omdat hij een tegenstander had geslagen. En vorig seizoen was Fernandes drie wedstrijden geschorst voor natrappen. Het weer. Vannacht... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens.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 Het nummer heet Date for Eight. Het komt van een album eh, opgenomen uit de collectie van de Hot Records Society uit 1946. Ja, ik heb nog... <coughs> Sorry. Ik heb een nummer van eh, Dave Brubeck bij me met uh, uh, Blijkbaar een nummer waar je wel op kan dansen in tegenstelling tot al zijn andere <laughs> nummers. Um, ehm, Katie's Joe Henderson. Joe Henderson, ehm, relatief eh, onbekend in zijn beginjaren. Later heeft hij veel bekendheid uh, werd het, gekregen. En een van zijn albums die een ommekeer zijn, hebben betekend is het album The Big Band. Van dat album gaan wij draaien het derde nummer, Isotoop. theater, but she never comes late divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love the prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass under her shoes. What can I lose? Cause I got no dough. Oh no. I'm all alone when I blow my love. That's why the lady Na Joe Henderson's Big Band zijn we verder gegaan met een nummer van Tony Bennett en Lady Gaga. Een, eh, zeg maar twee weken geleden zat ik in de auto en luisterde ik naar Aero Jazz en toen zag ik op de display dit nummer eh, staan en mijn verbazing werd natuurlijk gewekt Lady Gaga. Ik denk, hoe kan het nou jazz te zijn? Ik heb het nagezocht en ja hoor, Tony Bennett heeft afgelopen jaar een eh, cd opgenomen op 85-jarige leeftijd, 60 jaar in het vak en heeft daar duetten gemaakt met alle pop, grote popartiesten van het moment. En een van deze nummers is met Lady Gaga. Ja, Bruut. <laughs> Bruut is dus een nieuwe jazzband. Bruutmusic.com. Um, ehm, Bruut is een eh, formatie van een aantal eh, jonge heren, een viertal jonge heren. Eh, alle nog onder de 25. Ehm, ze hebben 10 februari hun debuutalbum uitgebracht wat te koop is bij bol.com en iTunes. 11 eh, maart zullen ze in de stichting de Haarlemse Jazzclub uh, staan in Haarlem. Ehm, ja, we gaan naar een nummer luisteren wat is opgenomen in, in Haarlem in de Soep eh, de soepmarkt. Um, we gaan luisteren. in every way.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 Het volgende nummer wat, eh, wat ik heb uitgekozen is van Louis Jordan. Het nummer heet Caldonia, is misschien bekend. Eh, Louis Jordan is een, ehm, is een eh, Amerikaanse artiest die heel veel in geëxperimenteerd heeft. En die als grondlegger wordt gezien eigenlijk van, van R&B, blues, maar ook rock and roll. Veel van de toekomstige rock and roll artiesten hebben eigenlijk inspiratie van zijn eh, ja, repertoire gehaald. Louis Jordan met Caldonia. she's not and ask her just one more time. Het was een nummer van een cd, wederom van Lee Morgan, van een van zijn allereerste cd's, Volume 2. Het nummer wat jullie hoorden was Latin Hangover, geschreven onder andere door Benny Golson. Ehm, op dit nummer, naast Lee Morgan, ook Kenny Rogers op altsax, Hank Mobley op tenorsax, Horace Silver op piano, Paul Chambers op bas en Charlie Pership op drums. Het volgende nummer wat we gaan doen is van uh, Abby Lincoln samen met Stan Getz. Eh, de cd heet You Gotta Pay The Band. Het is een van de laatste cd's opgenomen door Stan Getz. Het nummer wat we gaan draaien is Beurteloon. ding Thank you. Het volgende nummer dat we gaan draaien is eh, wederom van Brut. Ik heb hier al eerder eh, iets van gehoord wat zij live speelde op de eh, supermarkt in Haarlem. Ehm, nu gaan wij luisteren naar een nummer Surf. Dat is een debuutalbum eigenlijk, of een debuut, debuutnummer wat ze ook bij de, ook bij de Wereld Door al hebben gespeeld. Dus we gaan luisteren naar Brut met Surf. was Dizzy Gillespie met Blue and Boogie. Ehm, ja, het zit er alweer bijna op, lieve luisteraars. Ehm, we hebben nog slechts tijd voor één nummer. Wel wil ik nog heel eventjes eh, inhaken op wat er vanmiddag allemaal in het wapen van Zandvoort gaat gebeuren. Om vier uur speelt eh, Adam Spoor met zijn Spoor 5 eh, zijn nummers daar en u bent van harte welkom. Ehm, wij gaan verder met het laatste het laatste nummer alweer. Um, de inmiddels wijle Amy Winehouse met Moody's Mood. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul, snaps my control.